Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de Spaanse provincie Valencia zijn meerdere doden gevallen door noodweer. De regio-president meldt dat er lichamen zijn gevonden... maar wil uit respect voor de betrokken families verder geen informatie geven. De Spaanse publieke omroep meldde eerder dat er minstens zeven mensen waren vermist. Op sommige plekken in Zuidoost-Spanje viel gisteren in een uurtijd 120 mm regen. Een Kamermeerderheid wil dat staatssecretaris Itzinga van Financiën openheid geeft over zijn zakelijke belangen. Niet alleen de SP, GroenLinks PvdA en D66, maar ook coalitiepartij PVV wil weten in welke bedrijven Itzinga aandelen of andere belangen heeft. Toen hij staatssecretaris werd, heeft Itzinga zijn financiële belangen op afstand gezet. Dat wil zeggen dat hij geen directe invloed meer heeft op besluiten over deze aandelen. Hij vindt de zaak verder een privé kwestie. De helft van de mensen die door een fatbike-ongeluk op de spoedeisende hulp belanden is onder de 16. Dat zegt Veiligheid NL na een zogeheten meetweek... waar alle ziekenhuizen met een spoedeisende hulp aan hebben meegewerkt. In de eerste week van oktober kwamen 96 fatbike-rijders in het ziekenhuis terecht. Voor fatbikes geldt nu nog geen leeftijdsgrens. De meerderheid van de Tweede Kamer wil een minimumleeftijd van 14 jaar en een helmplicht. Albert Heijn haalt per direct verpakte pitloze rode druiven uit de winkels... omdat ze te veel van het gewasbeschermingsmiddel Etefon bevatten. Volgens Albert Heijn kan dit gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De supermarkt roept klanten die de druiven met productcode 44G hebben gekocht... dringend op de druiven niet te eten en terug te brengen naar de winkel. Het weer vannacht bewolkt met af en toe regen of motregen. Plaatselijk kan er nevel of mist zijn. In de ochtend ook kans op mist. Verder grijs, maar in het westen soms wat zon bij zo'n 15 graden.